jaren is misgegaan bij de NZA. Bij een chemiebedrijf in het Duitse Ritterhoede, niet ver van Bremen, is gisteravond een zware explosie geweest. De klap was in de wijde omtrek te horen en veroorzaakte veel schade aan woningen in de buurt. Eén man raakte zwaar gewond. De brand is onder controle, maar de bluswerkzaamheden duren volgens de brandweer nog tot ver in de ochtend. Het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag laat de zon zich af en toe zien.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 Vijf oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet de stukken voor Prinsjesdag direct openbaar maakt. SP, PVV, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn boos over het lekken van de koopkrachtcijfers aan RTL Nieuws. Premier Rutte reageert komende dag in een brief op de uitgelekte stukken. De politie heeft naast de aangehouden hockeytrainer nog twee andere verdachten in beeld in de zaak van het stiekem filmen in de kleedkamer van een hockeyclub in Wassenaar. Beide verdachten hadden opnames van de meisjes in huis. Een van de twee is aangehouden. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. De Kamermeerderheid wil dat de proeftijd van veroordeelde misdadigers oneindig kan worden verlengd. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Staatssecretaris Teven van Justitie noemt het initiatief in de krant een goed idee. Nu is het nog zo dat een rechter eenmalig de proeftijd van een dader die zijn straf heeft uitgezeten met twee jaar kan verlengen. Het CDA wil de rechter de mogelijkheid geven om dat elke twee jaar weer opnieuw te doen. Minister Schippers van Volksgezondheid komt binnenkort met een plan voor verbeteringen bij de zorgautoriteit NZA. In een Kamerdebat zei de minister dat er onder meer strengere declaratieregels moeten komen. De regeringspartijen zijn tevreden, maar de oppositie had meer willen weten over wat de afgelopen jaren is misgegaan bij de NZA. De regering van Peru onderzoekt de moord op vier Indianenleiders in het grensgebied tussen Brazilië en Peru.